9 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Patiënteninformatie op internet over bijvoorbeeld artsen of medische behandelingen nog steeds niet goed te vinden. Minister Schippers had daar 5 miljoen euro voor uitgetrokken. Maar er is bijna niks verbeterd, schrijft het Nederlands tijdschrift voor geneeskunde. De website kiesbeter.nl is er speciaal voor opgericht, maar die wordt niet veel bezocht. Vorig jaar 160.000 keer. Volgens de onderzoeker is de informatie op de site moeilijk doorzoekbaar met veel te veel jargon. Mensen die langs de Maas wonen moeten meer rekening houden met hoogwater. Dat adviseert Rijkswaterstaat. Uit een enquête blijkt dat 80% van de omwonenden hun huis niet wil aanpassen... om zichzelf beter te beschermen tegen hoogwater. En ze maken zich ook maar weinig zorgen. Hoewel driekwart van de 500 ondervraagden vindt dat er de komende 50 jaar meer moet gebeuren aan waterveiligheid, wil minder dan de helft daar zelf meer voor betalen. De Chinese ambassadeur in de Verenigde Staten heeft gewaarschuwd voor conflicten, nu China geen recht heeft op eilanden in de Zuid-Chinese zee. Het permanente hof van arbitrage in Den Haag heeft bepaald dat China geen aanspraak kan maken op een deel van die zee, dat ook door de Filipijnen wordt geclaimd. De Chinese ambassadeur in de VS voert er wel aan toe dat China in gesprek wil blijven om een oplossing te vinden. De Chinese president Xi Jinping zei gisteren al dat hij graag een vreedzame oplossing wil, maar dat hij de uitspraak van het Hof afwijst. Meer dan de helft van de opladers voor mobiele telefoons die in Nederland worden verkocht voldoet niet aan de eisen. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft 41 opladers onderzocht en er meteen 24 verboden zijn veel klachten over USB-laders die verbranden of ontploffen. Vooral opladers uit China zijn vaak niet veilig. De NVWA adviseert alleen een oplader te gebruiken die bij de telefoon hoort. Het weer, eerst wat zon, vanmiddag meer bewolking. In het westen vallen nu al wat buien. Vanmiddag meer buien, plaatselijk met onweer. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen minder buien, geregeld zon, maar blijft koel met 18 graden. Vrijdag droog en dan wordt het 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John van de ANWB. Er staan nog files door ongelukken op de A15 van Rotterdam naar Gorkum.